is nieuws van 9 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In de VS hebben zich nog eens twee vrouwen gemeld... die zeggen dat ze zijn aangerand door presidentskandidaat Donald Trump. Eén vrouw zegt dat ze in de jaren 90 in een nachtclub in New York... door Trump is lastiggevallen. Hij zou zijn hand onder haar minirok hebben gestoken. Een andere vrouw zegt dat ze in een tv-programma van Trump... door hem op de mond werd gekust. Eerder deze week kwamen al meerdere vrouwen naar buiten... met het verhaal dat ze door Trump zijn aangerand. Trumps campagneteam noemt alle beschuldigingen leugens. De oermelk die vanaf maandag in de schappen van de supermarkt ligt... is volgens deskundigen vooral een reclameverhaal. De bewering dat deze zogeheten A2-melk een oplossing kan zijn voor darmklachten door gewone melk... is wetenschappelijk niet goed onderbouwd, zeggen het Voedingscentrum en de Wageningen Universiteit. De A2-melk komt van koeien die een iets ander DNA hebben... en daardoor melk met een andere eiwitstructuur zouden produceren. Maar volgens deskundigen verschilt de melk van deze koeien helemaal niet zoveel van gewone melk. Esther Ouwehand komt na het herfstreces terug in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze moest bijna een jaar geleden haar werk neerleggen vanwege ziekte. Ouwehand werd vervangen door bioloog Frank Wasserberg, die ook lid is van de Provinciale Staten in Limburg. Hij maakte via Twitter bekend dat Ouwehand terugkomt. Iedereen kan voor 2 euro meestemmen voor een nieuwe lijsttrekker van de PvdA. De partij wil op die manier zoveel mogelijk mensen laten stemmen, bevestigt het bestuur in het AD. Zodra er is betaald, wordt de donateur versneld lid en kan hij of zij stemmen. Partijleider Samson en Kamerlid Monash hebben zich kandidaat gesteld. Maar ook vicepremier Asscher zou lijsttrekker willen worden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Trekt een gebied met regen en motregen vanuit het zuiden het land binnen. Morgenochtend trekt de regen weg.